tam. Tamboerke, tamboerke, tam tam. Er was eens een tamboerke zo vrij, die roffelt op de trommel in de rij. Verkeert Param, param, pam, pam, pam, pam, Tamboerke, tamboerke, tam, tam. Er was eens een tamboerke zo vrij, maar nu is al dat vrije lang voorbij. dat wist u wel. In de fanfare liep hij achter mij. Maar dat vrij zijn is voorbij.